spoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij een vliegtuigcrash in de Zwarte Zee is het koor van het Russische leger verongelukt. Er waren 93 mensen aan boord van de Tupolev. Van hen zaten er 68 bij het beroemde Alexandrov-ensemble. Dat was vroeger het koor van het Rode Leger. zaten ook journalisten en cameramensen in het vliegtuig. Het toestel was opgestegen in de Russische stad Sochi... en stortte kort daarna in de Zwarte Zee. Het koor was onderweg naar de Syrische stad Latakia. Daar zou het een optreden geven voor Russische militairen. De kans dat inzittenden het ongeluk hebben overleefd is erg klein. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op een pluimveebedrijf in Zoeterwoude in Zuid-Holland is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus tegen te gaan worden ruim 28.000 kippen op het bedrijf geruimd. Bij een pluimveehouder in de buurt worden uit voorzorg 30.000 kippen gedood. In de maand tijd zijn er op bedrijven in vijf provincies meer dan 700.000 dieren geruimd vanwege de vogelgriep. Een maand voordat hij begint als president van Amerika... heeft Donald Trump zijn liefdadigheidsorganisatie gesloten. Trump zegt dat hij al zijn energie nodig heeft voor het presidentschap... en dat hij het niet kan gebruiken dat zijn liefdadigheidswerk in verband wordt gebracht met belangenverstrengeling. De Liefdadigheidsstichting is omstreden omdat er mogelijk geld is overgemaakt naar de campagne van Trump en die van de herverkiezingscampagne van een politica. Justitie in Amerika doet daar onderzoek naar. De politie heeft gisteravond in Hoek van Holland een agressieve hond doodgeschoten. Het dier had meerdere mensen gebeten. Twee daarvan raakten zwaar gewond. Volgens RTV Rijnmond probeerde de eigenaar de hond nog te stoppen door hem neer te steken, maar dat mislukte. Hij en een vrouw zijn met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt, soms motregen. Het wordt erg zacht, 10 tot 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Morgen eerst wat regen, smiddags klaart het op...